Jelle Seubring met het NOS Journaal. Techbedrijven Google en Meta zouden hebben samengewerkt aan een reclamecampagne die specifiek was gericht op tieners. Dat meldt de Financial Times. Google zou daarmee zijn eigen regels hebben overtreden. Het techbedrijf heeft zichzelf verboden om persoonsgerichte advertenties te maken voor minderjarigen. Het zou gaan om reclames op YouTube die waren bedoeld voor 13 tot 17-jarige kijkers. Hierin werd Instagram gepromoot om te concurreren met de populaire app TikTok. Door de brand in een zorginstelling in het Zeeuwse Arnhemuiden is een tweede persoon overleden. Het is een man van 57. Eerder overleed een 52-jarige vrouw. Zaterdagnacht brak er brand uit in een huis van een zorginstelling. Die ontstond mogelijk door een kapotte koelkast. Vanwege de vele rook moesten drie mensen naar het ziekenhuis. Een van hen is nu alsnog overleden. De twee anderen maken het naar omstandigheden goed. Het Amsterdam UMC wil toch dat een van hun onderzoekers als mede-uitvinder wordt toegevoegd aan de patentaanvragen van oud-minister Plasterk. Eerder zei het AUMC dat het terecht was dat zijn naam als enige op de patenten stond, maar daar komt het ziekenhuis nu van terug. Plasterk deed jaren geleden als moleculair bioloog onderzoek naar kankervaccins bij het AUMC. Hij vroeg de patenten aan via een eigen bedrijf en verkocht alles voor tientallen miljoenen aan een farmaceutisch bedrijf. Nederland is naar de achtste plek gestegen op de medaillespiegel van de Olympische Spelen. De afgelopen dag haalden de Nederlandse atleten vijf medailles. De hockeymannen wonnen van Duitsland en scoorden daarmee goud. Bij het open zwemmen won Sharon van der Rouwendaal eerder op de dag ook al goud. Baanwielrenster Hetty van der Wouw behaalde zilver. de laatste twee medailles waren brons. Voor kartvolster Anneloes Lamberts en voor de derde plek van Femke Bol op de 400 meter. Het weer vanavond en vannacht buien. Morgen begint bewolkt. Vooral in het noorden van het land is het dan regenachtig.